Sit van der Linde met het NOS-journaal. In meerdere provincies zijn snelwegen vanochtend deels afgesloten... vanwege acties met afval en hooibalen. Het gaat in elk geval om de A7 tussen Hoorn en Den Oever... en de A1 bij Voorst en de oprit bij Markelo. Op de A7 bij Midwolde is vannacht een ongeluk gebeurd doordat er afval op de weg lag. Het ging onder meer om autobanden. Er waren meerdere auto's bij betrokken. Niemand raakte gewond. De politie waarschuwt automobilisten in Noord-Nederland om alert te zijn op nieuwe acties. Op meerdere plaatsen is gisteren bij boerenacties afval gedumpt op snelwegen. Bedrijven die het puin probeerden op te ruimen zijn daarmee gestopt na bedreigingen, zegt Rijkswaterstaat. Oekraïne bevestigt de Russische verovering van een kolencentrale in het oosten. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen... en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne. In een half jaar tijd is de Nederlandse bevolking met bijna 120.000 mensen gegroeid. Die groei komt met name door immigratie. De meeste immigranten kwamen uit landen van buiten de Europese Unie, vooral uit Oekraïne. De groei is ongeveer vier keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. In totaal telt Nederland begin deze maand ruim 17,7 miljoen inwoners. Techbedrijf Meta ziet voor het eerst de omzet dalen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram drijft grotendeels op advertentieinkomsten... maar die markt zit door de hoge inflatie in het slop. Afgelopen kwartaal was de omzet 1% lager dan een jaar geleden.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 Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, een gedachte je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort je zoveel steeds moet voelen. Gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Want als jij nog steeds je schade draagt. Kom dan naast me staan, ik ben hier voor jou.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 From the flame, I kinda lost. I'm almost ready to turn back now follow this broken compass fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?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 Oekraïne bevestigt de Russische verovering van een kolencentrale in het oosten. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne, waar zwaar om is gevochten. En de mensheid heeft dit jaar al evenveel grondstoffen gebruikt als de aarde in een jaar kan opbrengen.